Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In het Brabantse dorp Bergen zijn twee doden gevallen tijdens een politieachtervolging. Agenten reden vannacht achter een verdachte auto aan. Die reed over een spoorwegovergang en werd aangereden door een trein. Alle twee de inzittenden van de auto kwamen om het leven. Wat de precieze reden was van de achtervolging is niet duidelijk. Donald Trump heeft weinig meer te vrezen van twee rechtszaken die tegen hem liepen. Die gingen over zijn pogingen om de verkiezingsuitslag in 2020 te veranderen... en het meenemen van geheime documenten. De aanklager achter die zaken heeft gevraagd om ze allebei te schrappen... omdat Trump opnieuw president gaat worden. En presidenten kunnen in principe niet vervolgd worden. Correspondent Rudy Bauma vertelt dat er nu nog maar één rechtszaak tegen Trump overblijft in de staat Georgia. Maar ook die zaak lag al op zijn gat omdat de openbaar aanklager wordt verdacht van belangenverstrengeling. Ze nam haar vriendje eh, aan in haar juridisch team. Ja, en het is eigenlijk ook wel ondenkbaar dat een aanklager van een staat de president van het land zal vervolgen. Dus ja, dat gaat ook vast niet meer door hoor. De Formule 1 krijgt er een team bij. Nu rijden er nog 10, maar dat worden er vanaf 2026 11. Het Amerikaanse automerk Cadillac komt erbij. Elk team rijdt met twee coureurs, dus dat worden er 22 in totaal. En ProRail begint vanochtend met het repareren van een stuk verzakt spoor in Groningen. De treinen moeten zo snel mogelijk weer gaan rijden tussen Groningen en Groningen Europa Park. Maar dat zal nog niet vandaag of morgen zijn. We hebben nu de prognose staan op donderdagmiddag om drie uur. En eh, dat hopen we ook eh, echt te halen. Eh, ja, dit is een tijdelijke oplossing. Gewoon om ervoor te zorgen dat zo snel mogelijk de treinen rijden. We zullen ook het spoor blijven monitoren. En ook echt blijven controleren of alles goed gaat. Ja, en dan hopen we toch donderdag eh, om drie uur de treinen weer te rijden. Het spoor in Groningen verzakte afgelopen weekend vanwege de aanleg van een fietstunnel. En het weer nog een wisselend dagje. In het zuidoosten zijn er vrij veel wolken en af en toe buien.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 tussen station Groningen en Groningen Europa Park. Er is een tijdelijke oplossing voor het verzakte spoor. Om het spoor definitief te herstellen is meer tijd nodig. Een rechter in Washington heeft een van de twee federale strafzaken tegen aankomend president Donald Trump geschrapt. Het gaat om Trumps pogingen de verkiezingsnederlaag in 2020 ongedaan te maken. Hij bleef toen zonder bewijs volhouden dat er gefraudeerd was. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken enkele buien over het land. Maar er zijn ook droge perioden met wat zon.